Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter in Rotterdam doet zo uitspraak in de zaak tegen een Spaanse vrachtwagenchauffeur. Hij reed drie jaar geleden in op een buurtfeest in Nieuw-Beierland onder Rotterdam. Zeven mensen kwamen om het leven, onder wie een ongeboren kind. Meerdere mensen raakten gewond. De aanklager wil dat Juan S. een celstraf krijgt van 4,5 jaar... plus een rijverbod, vertelt verslaggever Danny Simons. Volgens het OM is in ieder geval bewezen dat Juan S. vlak voor het ongeval... een epileptische aanval had en vanwege zijn epilepsie niet een vrachtwagen had mogen besturen... En bovendien had de chauffeur ergens in de 48 uur voor het ongeluk cocaïne gebruikt, zegt het OM, op basis van eh, bloedonderzoek. Of de rechter daarin meegaat horen we over een uur, dan is de uitspraak. Bij een zwembad in het Zeeuwse Domburg is brand uitgebroken. Er komt veel rook vrij. Het vuur ontstond waarschijnlijk in de sauna van het zwembad. De brandweer stuurt op dit moment extra wagens om te helpen met blussen. Waarschijnlijk gaat dat nog wel even duren. Er is niemand gewond geraakt. Bouwplaatsen zijn populair bij dieven. Die hebben het vooral gemunt op koper, water, staal en brandstof. Die grondstoffen zijn de laatste tijd flink duurder geworden. Bendes en solo dieven breken steeds vaker hekken open om hun slag te slaan... zegt een beveiligingsbedrijf tegen de Telegraaf. Automobilisten op de afsluitdijk zagen ze de afgelopen week vliegen. Defensie oefende daar met een nieuw raketsysteem. Mooi spul, zegt de luitenant-kolonel die leiding gaf aan de test. Nou ja, je kunt een, een commandopost uitschakelen, je kunt een, een, een, een opstelling, je kunt een vijandelijke artillerie kun je uitschakelen. Je kunt allerlei zaken, wat je maar wil, zou je daarmee kunnen uitschakelen. Maar dan moet je dus wel eerst goed oefenen. Dat is dus wat Defensie heeft gedaan. En later dit jaar gaan ze er ook mee trainen in Noorwegen. De oefening bij de afsluitdijk was trouwens niet gevaarlijk. De afgeschoten raketten hadden geen explosieve lading. Er plofte dus alleen metalen hulzen in het IJsselmeer. En het weer nog in de noordelijke helft nu nog veel wolken... maar later zijn er overal opklaringen met zon. Het wordt vandaag maximaal 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat 4 kilometer file... tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en afrit AMC...